And I just laughed and said, <laughs> Hey man, well go ahead and try. Cause I gave up smoking drinking last night, it was the worst 15 minutes of my life. I've heard it said that too much fun will kill you. And I'll be the first to tell you that I don't it from kunnen zich helemaal pijnigen, hè, zoals deze Rodney Aitkins. Hij is gestopt met eh, drinken, hij is gestopt met vrouwen, hij is gestopt met roken. En dat waren de 15 ergste minuten van zijn leven. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. We één of twee uur lang gevarieerde country music. Mark van den Berg, samen met Dale Watson. It's blue here in London. Just like in Texas But the blues you can't run from They always catch you They sure do miss hanging up I know the feeling that they're left me And it's raining in my world From England to Texas Ain't it funny how it town reminds me of Colorado? And the sound of children laughing sounds the same all around the world. And the ringing of the big band reminds me of each hour that I'm alone. I used to think a place so different Wouldn't keep reminding me of home It's blue here in London Just like in Texas But the blues you can't run from They always catch you they sure do miss Diana I know the feeling that they left me And it's raining in my bed. Texas By the blues you can't run from They always catch you They sure do miss Diana I know the feeling that they're left in And it's raining in my world For England Yes, it's raining in my world From England England to Texas. Het was een eh, grote droom van deze Mark van den Berg om een keer met Dale Watson samen een nummer op te nemen. Nou ja, dat nummer England to Texas is ooit geschreven door die Dale Watson. En toen was de keuze al heel snel gemaakt. En Dale Watson is een man die graag samenwerkt met andere mensen. Dus, dat werd opgenomen. Als je dit, eh, de titel hoort van dit nummer, dan moet je denken aan Ankie van Grunsven. U weet wel, die Amazone hier uit Nederland. Greg Morgan heeft het over Bonfire. You can see it from the river to the top of White Pine Burning like a summer sun, a bunch of rednecks pittig plaatje door, dat eh, Bonfire van eh, Greg Morgan. Het is niet door hem zelf geschreven, maar door Tom Balkin. Een grote favoriete van mij is uh, Reba McIntyre. Keep on Loving You is een cd die zij uitbracht in 2009. husband left ball cap. All she knows for sure She's Turning 50 Today door eh, die dame zelf geschreven. Mag ik u een aantal eh, nieuwe nummers laten horen die ik pas geleden met toestemming van de platenmaatschappij heb gedownload. Onder andere dit van Clay Dubois, Long Lonely Life. It was a long lonely life before I met you. And looking back Hash marks on the wall One for every year that love Didn't hear its call Then one day the warden came And told my heart you're free No longer deemed to be a threat To society It was a long, lonely life Before I met you Looking back, I wonder how Clay Dubois. heeft eh, deze cd opgenomen onder eigen beheer, heeft hem zelf helemaal voorgeschreven en eh, heeft een aantal eh, bekende Amerikanen uitgenodigd om mee te spelen op die cd. Ik wil u nog één nummer van diezelfde cd laten horen. Dan hoort u een beetje hoe veelzijdig deze man is. I ran into you the other day. Years have passed and we changed our Accident, zo heet de cd van Clay die hij pas geleden heeft uitgebracht. En ja, soms dan vind ik het eigenlijk een beetje naar het schreeuwige toegaan, hè? Zult u op deze cd niet tegenkomen, hoor. De cd van James Taylor, Sings, Covers. En de titel zegt het al, hè? Hij heeft het zich heel eenvoudig gemaakt deze keer. Alleen bekende nummers genomen en die gewoon opnieuw op muziek gezet. Terwijl we van hem gewend zijn dat hij al zijn eigen nummers schrijft. Maar goed... sings covers. Dit is een nummer dat heel erg bekend is in de country scene. Seminole Wind. Ever since the days of old Men would search for wealth untold They dig for silver and for gold And they leave the empty holes They down south in the Everglades Where the backwater rolls and the sawgrass waves fly and the orders play in the neighbor's John Anderson. Hij heeft het geschreven en eh, het is ook een grote hit geweest voor die John Anderson. De cd die hij toen uitbracht in, eh, wat zal het zijn, de helft van eh, de jaren 90. heeft hij die cd uitgebracht, die John Anderson.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 De aangevallen moskee staat in het centrum van Daraan en is de afgelopen weken het symbool geworden van het protest tegen president Assad. Ook op andere plaatsen in Syrië was het gisteren weer onrustig. Er zijn ook berichten dat twee belangrijke oppositieleiders zijn gearresteerd. Op Koninginnedag hebben zich nergens in het land grote incidenten voorgedaan. In Amsterdam werden 198 mensen gearresteerd. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Het was op veel plaatsen enorm druk. Eindhoven raadde mensen op een gegeven moment af om nog te komen. En in Arnhem en Utrecht werd geadviseerd om bepaalde pleinen te mijden. De Libische regering meldt dat de jongste zoon van kolonel Gaddafi en drie kleinkinderen gisteravond zijn gedood bij een luchtaanval van de NAVO. De kolonel zelf zou ongedeerd zijn. Volgens een woordvoerder van de regering was het een doelbewuste aanslag op het huis van zoon Saif al-Arab. Maar de NAVO ontkent individuen aan te vallen. De zoon van 29, die nu om het leven zou zijn gekomen, trad minder op de voorgrond dan zijn oudere broers. In het centrum van Antwerpen zijn bij een schietpartij in een café zeker twee doden gevallen. Er is ook een aantal mensen gewond geraakt, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Er zijn drie verdachten die op de vlucht zijn geslagen. Mogelijk was het een afrekening in het criminele milieu. En dressuur Amazone Adeline Cornelissen heeft in Leipzig de wereldbeker gewonnen. Met haar paard Jerich Parsifal was Cornelissen de sterkste op de kuur op muziek en donderdag won ze al de Grand Prix. Titelverdediger Edward Gal, dit jaar niet met Totilas, eindigde als vierde. Het weer... Het is zonnig en droog en het wordt vanmiddag 18 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog met maximaal rond 17 graden. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.